de liefde op een dag jou heeft verlaten. Slaat de stilte en het verdriet hard om zich heen. Want wat had je nog een keer graag willen praten? Door het zwijgen zit jij hier nu heel alleen. soms niet meer te lijmen. Een verloren liefde die blijft in dromen voor jou bestaan. Een gebroken hart, laat het zonlicht zoekt naar dingen die jou kunnen troosten. Je verdwaalt in je verdriet, de weg ben je kwijt. Dat terwijl je er niet zelf voor hebt gekozen. Het geluk komt terug, maar het vraagt alleen om tijd. soms niet meer te lijmen. Een verloren liefde die blijft in dromen voor jou bestaat. Een gebroken hart, laat het zonlicht verdwijnen. Maar toch komt de dag dat jij bent een lach delay